Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dag na de rellen in het AZ-stadion zijn veel mensen nog steeds flink geschrokken. Het ging helemaal mis toen hooligans van de Alkmaarse club door een hek braken... en familie en vrienden van tegenstander West Ham United aanvielen. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn mensen stom verbaasd, ziet correspondent Arjen van der Horst. Ja, schok en afschuw voeren de boventoon in de reacties hier. In de Engelse voetbalwereld zijn ze niet onbekend met hooligans. Vooral in de jaren 80 was het een groot probleem daar, maar inmiddels heeft het het VK strengere regels ingesteld. Zware straffen, strafrechtelijke stadionverboden voor fans die zich misdragen. Engelse stadions werden ook met moderner, met overal beveiligingscamera's... zodat daders ook snel gepakt konden worden. In Nederland is niemand opgepakt na de rellen, maar dat kan nog komen. Oekraïense piloten krijgen training om Europese F-16-straaljagers te besturen. De Amerikaanse president Biden heeft daar een go voor gegeven. Het moest via hem omdat de F-16's in Amerika gemaakt zijn. Het is de bedoeling dat de training komende weken begint. Of Oekraïne dan ook F-16's gaat krijgen van andere landen wordt nog besloten. Oekraïne vraagt daar al langer om. En ben jij wel eens asociaal geweest met het inleveren van je boeken bij de Biep? Nou, dan voel je je vast minder schuldig over als je dit verhaal hoort. Want bij een bibliotheek in Californië in Amerika is een boek na 96 jaar weer ingeleverd. Het boek gaat over de geschiedenis van de VS. En de man die het kwam inleveren, die kreeg het boek waarschijnlijk van zijn vader, zegt de bibliotheek. The um, gentleman just said that something about his father but um, didn't catch anything else. He didn't give his name. It wasn't somebody that she recognized. Um, other staff have no idea who this gentleman is. So we'd love to find out more about the story. De biep is nog steeds op zoek naar de man om zijn verhaal te horen dus. Een boete krijgt hij niet en dat is maar goed ook, want het bedrag zou inmiddels zo'n 1700 dollar zijn. Het weer nog, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 7. Morgen weer volop zon, vanaf de middag wat bewolking, maar het blijft droog en het wordt tussen de 18 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Yes, me come like El Capone when me sing. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. the groove is on. She said her name was Cindy. I like a Jacob man? on the left, the kiwi on the right.